Bijvoorbeeld doordat ze tekort hebben gewerkt voor een WW-uitkering. Ze kunnen voor maart, april en mei 550 euro bruto per maand terugkrijgen. Ruim de helft van de middelbare scholieren denkt dat ze de afgelopen periode een leerachterstand hebben opgelopen door het digitale thuisonderwijs. Dat blijkt uit een peiling van scholierenorganisatie LAX. Haagse bronnen melden juist vandaag dat de middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal open kunnen. Het kabinet zou dat komende woensdag bekendmaken. Schrijver Sander Kollaert is dit jaar de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Hij krijgt de prijs voor zijn roman Uit het leven van een hond... waarin de lezer een hond en zijn baasje een dag lang volgt. Sanne Kollaert woont sinds 2006 in Zweden en schreef twee verhalenbundels en twee romans. Bij de Libris Literatuurprijs hoort een bedrag van 50.000 euro. Johan Derksen erkent dat hij vorige week in het voetbalprogramma Veronica Inside een verkeerde grap heeft gemaakt. Maar excuses aanbieden gaat hem te ver. Derksen zei vorige week dat het wel meevalt met racisme in Nederland... en toen er een foto van een betoger verkleed als Zwarte Piet werd getoond... zei Derksen, weten we zeker dat dat niet Aquasi is... refererend aan de rapper en anti-racisme-activist. Het leverde hem veel kritiek op. De houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is heropend. De dijk voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en is de afgelopen drie jaar versterkt... onder meer met een nieuwe kleilaag. Ook zijn de oevers versterkt met zandplaten... die ook aantrekkelijk zijn voor planten, schelpdieren en vogels. Het weer op veel plaatsen helder met nauwelijks wind. Minimaal vannacht rond 10 graden. Morgen volop zon. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 28 in Limburg.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 We gaan weer beginnen. Eens even kijken, wie is onze eerste album? Een goed nieuw album van Gary Moore, Make It Justice, A Wrecking Ball. En eh, daarna gaan we alweer terug in de tijd met Karen Olsen en Crispin Barrymore met eh, Heroes Judy. Maar nou, dan heb ik het toch wel over 2017. Eh, Verder um, Paul Adams weer vorige week ook al met een mooi album. The Property of Water. Ehm, en even kijken, Just Keep Going van Judy Lester. Esther heeft zich dan met een hele fraaie coveralbum. Goed zo, Peaceful Radio heeft een website, peacefulradio.info. Daar kan je dit programma terugvinden in tekst en in geluid maar dan zonder gesproken wordt. En ik zou zeggen, ga daar lekker van genieten. This is pianist Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at kelly-andrew.com. spiritual warrior confronts obstacles, not in an aggressive or angry way. Think of what gives you grief, anger, Envision it. And now let it go by thinking to yourself, I'm letting go. Breathe it out. Forgive people not because someone has acknowledged causing pain or suffering, but because your own mind deserves peace. When we confront what we desire or fear, we understand that which we must relinquish. today know that the only thing you have access to is a perceptual activity within the narrow band of human experience. We interpret that perceptual activity as what we call thought. But the very fact that we are aware of our thoughts means that we are not our thoughts. Not our thoughts. Not our thoughts. The very fact that we are aware of the mind means that we are not the mind. fact that we are aware of the changing perceptual activity that we call the body means that you're not the body. The fact that you're aware of the world implies that you're not the world. In fact, body, mind, and world are modified aspects of your own being. The being is you, formless, eternal, timeless. Everything else that appears on the screen of consciousness mind body world as a unified experience is just a modification of you as a species specific perceptual cognitive activity. Today, remind yourself I'm intrinsically free.